Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Geert Wilders heeft nog niet voldoende partijen bij elkaar... om een eurosceptische fractie te vormen in het Europees Parlement. Tot nu toe hebben zich drie partijen bij het initiatief van de PVV... en het Front Nationaal aangesloten. Om een fractie te kunnen vormen zijn zeven partijen uit zeven EU-landen nodig. PVV-leider Wilders denkt dat hij de komende tijd nog twee partijen kan overhalen... zei hij op een persconferentie. Er is een akkoord over de invoering van een leenstelsel voor studenten... De basisbeurs verdwijnt en in plaats daarvan moeten studenten geld voor hun studie gaan lenen. Minister Bussemaker kreeg het plan aanvankelijk niet door de Eerste Kamer... maar heeft nu overeenstemming bereikt met de oppositiepartijen D66 en GroenLinks. Hulpbehoevende ouderen die bij een familielid intrekken... worden voorlopig niet gekort op toeslagen of AOW. De regeling die door tegenstanders de mantelzorgboete wordt genoemd is uitgesteld. De korting zou op 1 juli volgend jaar ingaan en kreeg veel kritiek... Veel politieke partijen, waaronder PvdA en VVD, willen stimuleren dat ouderen langer thuis blijven wonen. Dat gebeurt niet als ze erop achteruit gaan, zeggen tegenstanders. Een agent wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Apeldoorn. De politieman was vorig jaar oktober op weg naar een verdachte... en reed zonder zwaailichten en sirene met 130 km per uur op een voorrangsweg waar je 50 mag. Een automobiliste gaf geen voorrang en kwam om het leven. Volgens het OM kon de agent niet meer op tijd remmen. De agent zegt zelf dat hij de zwaailichten en een sirene onderweg had uitgezet om de verdachte niet te waarschuwen. De Nederlandse tennisser Robin Haase is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor in vijf sets van de Slovaak Martin Klizan. Het weer bewolkt en regen, in het zuiden en uiterste noorden af en toe droog en nog kans op wat zon.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 11 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7. En verderop tussen Naarden en Maarderslot 8 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is bij Bees een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en de file daarachter is 7 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Rijswijk en Dorp 9 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en het Gouwe aqueduct ook 7 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en de afrit berken roderijs 8. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 7. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de randweg Dordrecht 12 kilometer. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette 14 kilometer. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 12 kilometer.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 Now it's you and me, talking on the phone. damn thing changed. feelings were long gone, baby. But you take me back in time. Just like spring break in Panama City. kiss you every time your lips touch mine. it Makes you wanna sneak down. wanna sneak down, you'll drown. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Crossroads. Deze aflevering zitten we boordevol muziek en varieert van oud tot nieuw. En van pure country tot de randverschijnselen. Uiteraard mogen we Nashville niet vergeten, zei het dat de top 30 mij nauwelijks boeit, maar toch beginnen we met een drietal songs uit de country charts. Dit vanwege het feit dat ik je toch op de hoogte wil houden van hetgeen er in Nashville speelt. Brentley Gilbert verrichtte de aftrap met 17 Again. Vervolgens gaan we luisteren naar de titelsong Rewind van het nieuwe Rascal Flats album... Dustin Lynch sluit het blokje af met Where It's At. Wish I could reach up and reset that sun Reverse these wheels, go back and re-pick you up wanna remake a memory. Wish I had me a time. lured straight into giving us an encore.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 No, that ain't where it is. It's at 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and off her shoulder. Dress up, her hair down in a ball cap, yeah, yeah. As long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or train away back in the sticks where, if she's there, that's where, yep, yep, that's where it's at. It ain't in a souped up, shiny red new truck if she ain't to my right. It ain't in a dive bar, tall can of popping tops, rocking all night as good as it gets. No, that ain't where it is. It's a 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt and all. if she ain't to my right. It's 2 a.m. when she's reaching over, faded t-shirt hanging off her shoulder, chest up, her head down in a ball cap, yep, yep. As long as I get that sweet little something late night kiss on a plane or a train away back in the sticks. I swear, if she's in, that's where, yep, yep, that's where it's at. swear it's gas. The Heart is de absolute radiohit van het album Rivers in the Wasteland. Vrolijk en catchy. Na het gehoord te hebben gaat het niet meer uit je hoofd. De vertolkers luisteren naar de naam Need to Breathe. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Ain't no gift like the present Ain't no love like the whole romance. Got make you can't find. That part is the whole, and it never lets go. Milton Brown was een Amerikaanse bandleider, zanger en een van de grondleggers van de western swing. Zijn muziek vermengde jazz, country en pop. Hij was succesvol in de jaren 30 van de vorige eeuw. Onlangs is er een album verschenen van Carolyn Martin, een zangeres uit Nashville. Via het album A Platter of Brownies horen we een aantal songs van Milton Brown. In the Shade of an Old Apple Tree is er één van.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 Op initiatief van een aantal programmamakers is deze maand gekozen voor Guard Brooks als act van de maand. In een betrekkelijk korte periode heeft Guard Brooks een flink aantal nummer 1 hits gescoord. 1 Going Down Till the Sun Comes Up is een song medegeschreven en opgenomen door Guard Brooks. De song werd uitgebracht in juli 1993 als de eerste single van het album In Pieces. De song werd geschreven door Guard Brooks, Ken Blazy en Kim Williams. Trisha Yearwood horen we als partner van Kaart in deze song. Crossroads, nummer 1 country hit. 6 o'clock on Friday evening, mama didn't know she's leaving you hear The Screen screamer slamming, rubber squealing, gears a jamming, local country station just a out on a radio. Pick him up at 7 and they're heading to the rodeo mama's on the front porch screaming out her warning, girl, you better get your red head back in bed before the morning. Nine o'clock the show is in, but the fun is just beginning. She knows he's anticipating, but she's gonna keep him waiting. Grab a bite to eat, and then they're heading to the honky tonk. But loud crowds and line dancing just ain't what they really want. Drive out to the boondocks and park down by the creek, hey, eh, where it's George Strait, real late dancing. sun comes up. They ain't giving in till they get enough. Go around the world in a pickup starts a hard romance and one o'clock that truck is rocking two is coming still no stopping break check the clock at three they're right on where they wanna be and four o'clock get up get And five o'clock at rooster's Saturday, her folks don't know he's on his way. The stalls are clean, the horses fed. They say she's grounded till she's dead. Well, here he comes around the bend, slowing down. She's jumping in. Hey, mom, your daughter's gone, and there they go. In het verleden was Chuck Mead de zanger van PR 549.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 Don't Close Your Eyes was een nummer 1 in 1988 voor Kees Whitley. Het jaar erop stierf Whitley door de drank. De song werd geschreven door Bob McDill. In het tweede uur horen we een cover van deze song. long time ago. And even now in my arms, you still want him, I know. But darling, this time, let your memories die. you hold me tonight. Don't close your eyes. Don't close. keep hoping someday that you'll see the light. Bob Wayne is een typische Amerikaanse countryzanger die me enigszins doet denken aan Johnny Cash. Zij het iets meer uptempo. Hij woont zelf in een enorme camper waarmee hij door de Verenigde Staten toert. Van hometown Seattle tot Tennessee. Liefhebbers van Hank Williams III kunnen hun hart ophalen bij Bob Wayne. Het is een kennismaking met muziekvormen als hillbilly, bluegrass en alternatieve country. Samen met Elizabeth Cook zingt Bob Wayne 20 Miles to Juarez. She's a gambler, she won't ever let you have her. She's an angel, she's the devil. She's always on the level, don't you try to run with her. She'll just leave you in the dirt like she has so many men before. He's a sinner, he's a splinter, he's colder than he'll fool you When I pulled up beside her, and even though I didn't know her, I could tell she was a wild one. There was bloodstains on her clothes. She said her name was Rose. She shut the door. I hit the gas. said she didn't know, so I kept driving through the night. And no one said a word more, and then I pulled her close, touched the bloodstains on her clothes. I said, Mexico. She nodded, yes. We drove all through the night then. I woke up to sirens and shattered glass all on the dash. And he put that pistol in my hands and Woman, shoot to kill. You know that surely will. I said, We were shooting, we were swerving, and up ahead there was a curve, and we was going way too fast. We let off the gas, but that copper broke too slow. Flew off the side of the road, next to a road sign said is 20 miles. across the border and we got out laughed out loud. Celebration was in order, so we stepped inside a bar, had a toast under the stars to long hauls and close calls. We drank all through the night, telling stories neath the moonlight. And I looked at him and he looked at me. Neither of us believe in destiny, so he took that case of cash. He split it right in half. I took my share walked away. She's a rambler, she's a gambler, she won't ever let you have her. He's a sinner, he's a splinter, he's colder than the winter. Don't try to run with her, she'll just leave you in the dirt. He'll find you, he'll fool you, and he'll go. In het blokje Songs uit eigen land vandaag aandacht voor Jackie met Everybody Falls in Love Again. Uiteraard aandacht voor de common Linnets en Where Do I Go With Me. met Welen in de hoofdrol. Spex Hildebrand tot slot met het fraaie La Villa Latino. go Crossroads, Kees de Haan. David Gray is niet hip, niet cool. Hij blaast je niet bepaald omver met vernieuwende muziek of virtuoos gitaarspel. Maar ondertussen is Fugitive wel een ijzersterk liedje dat zich bij iedere luisterbeurt dieper ingraaft in je geheugen. Gewoon een mooie melodie met een goed refrein. Hoe vaker we het horen, hoe meer we ervan overtuigd raken dat dat is waar het allemaal om draait. In een song als Fugitive schurkt het David tegen de country. tijd om even weg te lopen. Ik word terzijde gestaan door Love and Theft met de song Runaway. Zometeen ben ik terug met nog een uur country. Blijf erbij.